4 uur. met het NOS Journaal. Steeds meer mensen zitten overspannen thuis of hebben een burn-out. Vorig jaar ging het om 40 van alle ziekmeldingen. Blijkt uit cijfers van de bedrijfsartsen. Het Centrum voor Beroepsziekten ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt. Uit de cijfers valt verder op te maken dat het aantal mensen met een beroepsziekte, zoals een versleten rug, met 40% ongeveer gelijk blijft. Het gaat dan om vooral om mannen en werknemers boven de 45. De rechtbank heeft straffen tot 19,5 jaar opgelegd aan een bende criminelen voor drugshandel en twee pogingen tot moord. Het OM kwam de groep op het spoor na mislukte liquidatie in 2012 in Tilburg. De hoogste straf was voor de leider van de bende. De 46-jarige man gaf persoonlijk de opdracht voor de schietpartij. In totaal stonden 28 verdachten voor de rechter. De meeste komen uit Tilburg. Vakbond FNV wil voor komend jaar dat de lonen minimaal 3,5 stijgen. Dat komt neer op een salarisverhoging van zeker 1000 euro per jaar. Voor de lagere inkomens wil de FNV een stijging van 5 Volgens de FNV is de verhoging mogelijk omdat het beter gaat met de economie. Ook zijn de lonen de afgelopen tijd minder hard gestegen dan mogelijk was... en dus is het tijd voor een inhaalslag, zegt de vakbond. Een Everton-aanvaller Wayne Rooney is voor twee jaar zijn rijbewijs kwijt. Hij gaf aan de rechtbank toe dat hij onder invloed reed en bood zijn excuses aan. Ik zat helemaal verkeerd, zei Rooney. De Engelse voetballer werd op 1 september met zijn auto aan de kant gezet. Rooney moet ook een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, soms met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon bij een graad of 15. Vanavond nemen de buien af. en Morgen in de ochtend is er mist die lokaal lang kan blijven hangen. Daarna een enkele bui, maar vanaf woensdag wordt het droger en iets warmer. En dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 draag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 2. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 2 kilometer.